4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Massachusetts zijn door tornado's zeker vier doden gevallen. Vooral in de stad Springfield werd flinke schade aangericht. Tientallen mensen raakten gewond. In Massachusetts zitten duizenden mensen zonder stroom. Zware tornado's komen maar zelden voor in het uiterste noordoosten van de VS. De gouverneur heeft de noodtoestand afgekondigd. Het dodental van de tornado anderhalve week geleden in Joplin is officieel vastgesteld op 134. Bij die tornado zijn meer dan 8000 woningen verwoest. Ruim een derde van Joplin ligt in puin. De Amerikaanse beurzen sloten gisteravond met groot verlies. De Dow Jones-index verloor ruim 2 procent. De grootste daling op één dag sinds augustus vorig jaar. Vooral slecht nieuws over de werkgelegenheid zorgde voor een negatief sentiment de grootste Amerikaanse loonstrookverwerker, maakte bekend dat de werkgelegenheid afgelopen maand met veel minder banen toenam dan was verwacht. Het ging ook niet goed met de autoverkopen. Er werden in mei ruim een procent minder auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Gezinnen met hoge inkomens moeten de kinderopvang voor hun eerste kind vanaf volgend jaar helemaal zelf gaan betalen. Het gaat om ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van 130.000 euro of meer. De maatregel maakt deel uit van de bezuinigingen die het kabinet gaat doorvoeren. Vanaf volgend jaar gaan alle ouders die gebruik maken van kinderopvang meer betalen. Lagere inkomens enkele tientjes meer, hogere tot honderden euro's. De galerijen van de Antilleflat in Leeuwarden zijn ingestort door roestvorming en betonrot. Volgens onderzoekers was de wapening van de galerij op de vijfde verdieping door roest aangetast. Het stuk beton van ruim 2 meter breed nam de onderliggende galerijen mee in zijn val. Hoe de wapening was gaan roesten wordt in de komende drie maanden onderzocht. Volgens woningcorporatie Woon Friesland is de Antilleflat uit de jaren 60 altijd goed onderhouden. Het weer vannacht lokaal mogelijke mistbank en 4 tot 7 graden. Overdag zonnig en droog en 20 tot 23 graden.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 Een heel oud liedje. Het werd eh, de allereerste keer opgenomen in 1927 door ene Gene Austin. Later ging Frankie Lane het nog eens een keer opnemen... maar toen zaten we al in de jaren 50. En in 1956 toen werd het de hitparade ingezongen door het duo Patience and Prudence. En nu is dan terug te vinden op de allernieuwste cd van Pearl Jam zanger Eddie Vedder. Tonight You Belong To Me. En zoals ik zei, Tonight You Belong To Me was in de eh, jaren 50, 56 een hit voor het duo... Prudence. Patience and Prudence McIntyre. Patience and Prudence, die dat een hit maakte. En die hadden ook nog een andere hit in die periode. En die liet ik je dan nog eens een keer horen. Gonna Get Along Without You Now. Dit wordt het derde uur. De nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Met ook in dit uur weer een eh, studio studiosessie. John Allen, die kan je mm, nou zo om en bij kwart voor vijf beluisteren. En ook dit is een studiosessie uit het programma van Giel Belen. Het ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. Je gaat luisteren naar eh, het orgenspel van Sven Hammond en de zang van Pat Riley. I said why did you ever even try? Infiltrate but never find us falling slowly. You left me so damn don't let try. be recreated. when it penetrates and leaves you blind, shaking, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go again, But backseat love don't move me. I'm just way too choosy. I'm just way too choosy. Stop, drop, pull through, open. is een eh, liedje dat je op dit moment in de hitparade kan vinden... en de uitvoering van Julian Perretto. Maar afgelopen vrijdag toen werd het eh, uitgevoerd... in het kader van de Mega Top 50 covers door Sven Hammond Soul. En de zang was van Pat Riley En er waren nog een hoop andere muzikanten aanwezig die dat speelden. Sven Hammond Soul en Pat Riley met Wonder Why. En het gezelschap dat zal ook komende dagen een aantal optredens verzorgen. Klompop, ja, dat is ook een eh, festival dat traditiegetrouw op Hemelvaartsdag plaatsvindt. En Klompop, dat vindt plaats in Overzanden en dat ligt in Zeeland. have to take. The Staggers en I Wonder Why. En ik had het juist over dat eh, popfestival dat vandaag gehouden wordt in uh, eh, Overzanden in Zeeland. Maar dan maar eens even verder voor je gaan kijken wat er verder op dat festival eh, te zien is. Je kunt daar onder andere kijken naar optredens van The Apers, Silent Express en Crystal. En natuurlijk ook, zoals ik al zei, dat optreden van Sven Hammond Soul met zijn band. Overzanden had je daar eerder van gehoord? Eerlijk, <laughs> eerlijk. <laughs> Ehm, je kunt het vinden in Zuid-Beveland, in Zeeland. Daar vinden dan allemaal plaats. En vanaf 11 eh, uur begint dat uh, eh, hemelvaarts popconcert... met een optreden van Sirius. En er zijn nog andere popfestivals vandaag. Zo heb je bijvoorbeeld in het eh, Limburgse Urmond, dat ligt onder de rook van gelegen, onder de rook van DSM... Eh, heb je Europop. Dat is ook een eh, traditie geworden dat daar op Hemelvaardag een popfestival is... waarop vooral eh, goede lokale en regionale bands te zien zullen zijn. Dat is dus een Euromond. Nou, misschien dat we veel nog een aantal interessante popfestivals tegenkomen... die vandaag zullen plaatsvinden in het land. En daar zullen we daar melding van maken. Zojuist dus, Curtis Stagers die ook nog steeds eh, optredens verzorgt. In de jaren 90 was hij populair met een aantal liedjes... en dit was er een van I Wonder Why. Love you like I En ook dit hit I Wonder Why. En je kon luisteren naar de stemmen van Dion en de Bellmans. Een hit uit 1958. Ja, inderdaad, zo oud is het al. Misschien heb je afgelopen vrijdag gekeken naar de laatste aflevering van De Wereld Draait Door. En die Wereld Draait Door die werd afgesloten met de eh, zang van Mark-Marie Huibrechts. Want een van zijn favoriete eh, liedjes alle tijden is My Coloring Book. En hij verwees naar een uitvoering van Barbara Streisand. Barbara Streisand die dat in eh, 1962 opnam. Maar er is ook nog een andere uitvoering. En dat is een zangeres die me net iets meer aanspreekt. Namelijk uh, Dusty Springfield. Hier is ze met My Coloring Book. Those who fancy coloring books. And lots of people do. Here's a new one for you. A most unusual coloring book. The kind you never see. very well begin to color me. color niet ten nadele van Barbara Streisand... want die heeft het origineel van dit nummer op haar naam staan. Maar als dus die een cover maakt, dan gebeurt er toch wel weer iets heel speciaals. My Coloring Book kon je beluisteren. Een van de favoriete liedjes, zo niet het favoriete liedje van Mark-Marie Huibrechts... dat hij zelf nog een keer zong afgelopen vrijdag... in de laatste aflevering van De Wereld Draait Door. Dit is uh, Gerhard, of Gerhard, <laughs> moet het goed wil uitspreken. Nederlandse zanger heeft ook een nieuwe single uitgebracht onder de titel I Want To Be With You. I look in the mirror, see a woman smiling back. She's waving at me, her nails are painted. dan de nieuwe single voor Gerard Heuseling. Gerard Heuseling die eh, tot voor kort ook eh, zanger was en muzikant bij Beans en Fatback. En misschien is dat nog steeds, maar in ieder geval hij maakt solo repertoire. En dit is dan de nieuwe single onder de titel I Want To Be With You. Rex Harrison en dan hebben we het over 2 juni 1990. Rex Harrison die blies, blies op deze dag zijn laatste adem uit. is dan weer precies 21 eh, jaar geleden alweer. Rex Harrison, vooral beroemd geworden door zijn rol in My Fair Lady. I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. She whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again. And yet, I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face. Marry Freddie. What an infantile idea. What a heartless, wicked, brainless thing to do. But she'll regret it. She'll regret it. It's doomed before they even take the vow. I can see her now, Mrs. Freddie Ainsford Hill, in a wretched little flat above a store. I can see her now, not a penny in the till and a bill collector beating at the door. She'll try to teach the things I taught her and end up selling flowers instead for our bread and water while our husband has his breakfast in bed. Ha! In a year or so, when she's prematurely grey and the blossom in her cheek has turned to chalk, she'll come home and lo, he'll have upped and run away with a social climbing heiress from New York. Ah, poor Eliza. How simply frightful. How humiliating. How delightful. How poignant it'll be on that inevitable night when she hammers on my door in tears and rags, miserable and lonely, repentant and contrite. Will I take her in or hurl her to the wolves? Give her kindness or the treatment she deserves? Will I take her back or throw the baggage out? I'm a most forgiving man, the sort who never could, ever would take a position and staunchly never budge. Just a most forgiving man. But I will never take her back. If she were crawling on her knees, let her promise to atone, let her shiver, let her moan. I will slam the door and let the hellcat freeze. Marry Freddy, Ha! to hear her say good morning every day. Her joys, her woes, her highs, her lows are second nature to me now. Like breathing out and breathing in. I'm very grateful she's a woman and so easy to forget. Rather like a habit one can always break. And yet. I've grown accustomed to the trace of something in the air, accustomed to her face. vandaag precies 21 jaar geleden overleden. Rex Harrison, de acteur, 82 jaar werd hij. En hij is vooral bekend geworden als Henry Higgins... in de verfilming van de musical My Fair Lady. De nacht klinkt anders bij de Vara op Radio 1. Dit wordt Lou Harris. Home Sweet Home. En ze komt naar Nederland toe. Morgen dit Emmylou Harris en Home Sweet Home te vinden op de jongste cd Hard Bargain. Emmylou Harris die 30 jaar geleden die zou je dan eh, kunnen tegenkomen voor een optreden in Paradiso. Maar de tijden zijn veranderd. Emily Harris ook. Haar mooie, lange, zwarte haar is veranderd in grijs. Wel nog altijd eh, <laughs> mooi en lang. En Paradiso, ja, dat heeft ze ingewisseld voor het Pluche van Carré. Morgenavond zal ze daar eh, staan met haar band The Red Dirt Boys. Vanaf 8 uur zal dat zijn in Carré Amsterdam. Emily Harris. Zo ik hoor je Erik Herfst met een sketch. Ter inleiding daarvan... De zang van Alexander Curley. Sure I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went or how much money I must have spent. I don't suppose that it was a bit. Still got a feeling that I'm going to vomit. I'll never drink again. I'll never smoke again. how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. I'll never drink again. Hallo? Opgehangen. Schofte. Oh, verdomme de bekken. Oh, god, oh, god, oh, god, oh, god, oh, god, oh, god. Mijn tong slaapt. En, mijn tanden jeuken. En mijn maag, waar heb ik mijn Alka-Seltzer? Oh. Oh, bruis niet zo hard. Van de frisse. Hou wat een rot geluid. wat? Oh, hallo, dag Kees. Hoe is het? Eh, Kees, zou je misschien willen fluisteren? Ik heb een kater. Ja, je spreekt met mij. Met mij, hè, je oude drinkenbroeder, hè? <laughs> Eh, je spreekt met... Uh... Uh, ogenblikje, dan moet je me niet gaan haasten. je spreekt met... Hé, ehm, zeur nou niet, ik kom er toch heus wel op. zeg, eh, klinkt mijn stem niet bekend? Zou je niet willen raken? de eerste letters weet ik ook niet. <laughs> Waanzin, ik heb een eigen naam toch zeker? Nee, wacht even, het ligt voor op mijn tong. ehm... Joop, we zijn er. <laughs> Met Joop. Hoeveel Jopen ken je dan? Eh, Joop van Sande, inderdaad. Ja, hoe kon ik het vergeten, hè? Joop van, Sande, Joop van der Sande. Maar dan moet je een beetje duidelijker praten. Eh, ja, ja, ja, maar niet zo hard, hè? Ik ben nog een beetje duf van gisteravond, weet je wel. Ja, ik belde je juist op om je te bedanken voor het heerlijke feestje van gisteravond. We moesten wel zelf de drank weer nemen, maar jij zorgde toch voor de elektriciteit, hè, Kees? zeg, Kees, vertel eens. Heb ik me geamuseerd? Nee, nee, nee, dat weet ik niet meer. Vanaf een gegeven ogenblik werd alles vaag voor me, hè? En dan nou, vlak nadat ik binnenkwam. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Het is niet waar. <laughs> Echt? Nou, het spijt me erg hoor, Kees. Het hele raam in één klap naar buiten. <laughs> Nog een geluk dat er niemand onderliep, hè? Naar het ziekenhuis. Ach, die dokters zijn zo knap tegenwoordig, hè. Ja, ik kan me niet voorstellen hoe ik dat raam eruit geslagen heb. Nee, ik bedoel, ik heb helemaal geen schram of sneeuw. Hoe? Ach, op die manier. Was je erg gesteld op die kat? <laughs> ja, maar meestal komen ze toch op hun pootjes terecht, hè, Kees? Ja, dat is het nadeel van een torenflat. zeg, Kees, dat raam is voor mijn rekening, hoor. Tuurlijk, wat kan me dat nou kosten? En je wil zeker ook een nieuwe kat, hè? ja, Kees, ik vind het ook zielig, hoor. Maar zie, ik ben nog niet helemaal de oude, hè? Nou, nou, nou, laten we over iets prettigers praten, Kees. Hoe vond je vrouw het feest? Hoe bedoel je dat ik dat moet weten? Is dat... Nee, dat bestaat. Kees, misschien waren we wat moe van het feest... en dus zijn we wat gaan liggen rusten. Oh, nou, Kees, je weet toch hoe ik over je vrouw denk, hè? Ja, maar nou spreek je jezelf tegen, Kees. Als wij ons samen opgesloten hadden, hoe kun je ons dan gezien hebben? Je kunt toch niet door de deur heen kijken? Oh, ingetrapt. <laughs> weet, weet je wat, Kees? Betaal ik die deur ook. Tuurlijk, vrienden onder elkaar niet. <laughs> zeg, Kees, volgende week wilde ik een feestje houden. Weet je hoe klein mijn kamer is? Welk vraag bij jou soms dat feestje zou mogen halen? <laughs> Hallo? Hallo? Ah, opgehangen. Nou, Kees vraag ik niet. je een meisje hebt, een meisje hebt, een meisje hebt gehad, denk je helemaal niet aan een kater of kat. Ben je in een semi-vrolijke stemming en kent geen enkele remming. In je hart ben je niet vrolijk, maar je schreeuwt eroverheen. Anders denken ze meteen, die jongen is een elend heen. Die heeft een meisje, een meisje, een meisje gehad. Die heeft een meisje, een meisje, een meisje gehad. Je gaat daar altijd zingend en fluitend voorbij. Je troostend met de gedachte dat zij, dat zij het wel even rot zal vinden. Maar ze heeft zoveel vrienden. En thuis op je kamer voel je je alleen. Je ogen staan vol water er kruipt iets langs door en over je heen. Dat is je kater, je kater, je kater, dat is je kater, je kater, je kater. Als je een vijfje hebt, een vijfje hebt, een vijfje hebt gehad En je bent door de drank niet meer helemaal je dat Moet je toch alleen op huis aan Want je meisje zal dan niet meegaan Rij je zorgvuldig op je fiets Over elke stoeprand heen dan vind je je geweldig knap, maar een smeris denkt meteen die heeft een vijfje, een vijfje, een vijfje gehad. Die heeft een vijfje, een vijfje, een vijfje gehad. En voor je dan naar huis mag moet je even langs het bureau. En daar zeggen ze dat je dronken bent, toen bedenken ze het zo. Je bent alleen maar aangeschoten, je staat al zeker op je eigen benen. En als je thuis zo wakker wordt, de middag na die pret om een uur of één of later. Wie zit er dan te wachten op het matje voor je bed? Dat is je kater, je kater, je kater. Dat is je kater, je kater, je kater. Joop Visser, zo noemt hij zich tegenwoordig en zo heet hij ook officieel... maar je hoort hem hier als Jaap Visser uit 1961 over de problemen als je nou een vuifje bent geweest. Dat is toch ook een heel gedateerd woord, vuif? We worden de jaren 60 inderdaad. Maar in ieder geval, hij zong erover in het liedje Kater. Daarvoor hadden we de Drunken Sailor van Ferre Grignard... en de Kater die kwamen ook aan bod in een sketch die Erik Herfst voordroeg... ten tijde van het Lureley Cabaret. En ook daarmee zaten we in de jaren 60 de 21 e eeuw. En dan hebben we het over uh, Amy Winehouse. grootheid voor Leslie Gore uit de jaren 60. Vorig jaar nog eens een keer opnieuw op de plaats gezet door Amy Winehouse. Samen met eh, Quincy Jones, It's My Party. En ja, van Amy Winehouse werd afgelopen week bekend... dat er eh, nieuw materiaal van haar klaar ligt. Een nieuwe cd zou eruit komen, een nieuw album. Maar de release daarvan is uitgesteld omdat Amy Winehouse ook een soort van eh, kater heeft. Ja, het is weer zover. <laughs> ze zit weer in de rehab, ze zit weer in een afkikkliniek om weer helemaal bij te komen van datgene wat ze tot zich genomen heeft. En wat God verboden zou hebben. Nou ja, goed, we kennen het verhaal al. Bovendien zou ze ook nog optreden op een aantal popfestivals? Nou, je moet er als organisator wel eh, heel optimistisch gestemd zijn... als je een contract aangaat met Amy, Wine, Amy Winehouse... in de veronderstelling dat ze zeker zal komen. <laughs> nou ja, afwachten, dat is dus eerst dat album zien... Eerst horen, en dan geloven. Zoiets. Met Amy Winehouse in ieder geval. It's my partner, dat is wat je van haar kon beluisteren. Iemand die wel zijn afspraken nakwam, dat is John Allen. Want Giel Bailey die had uh, vorige week een afspraak met hem... omdat John Allen zou optreden in het ochtendprogramma. En John Allen was er eh, op 25 mei om precies te zijn. Hij heeft net een nieuwe cd gemaakt en een van de liedjes daarop... Last Orders. En is zong dat live op de vroege ochtend op 3FM. En hier nog een keer een herhaling. In de nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. I love you till the dance is over. I love you till the music dies. Till I tear down the stars from the rafters. Till they unhook the moon from the sky. I love you till my words unravel. I love you till the clocks unwind, till eternity's calling last orders. In that place on the outskirts of time, the jukebox is playing "Love Me Tender." King is singing sweet and low. In your arms I surrender. I'd be a fool if I let you go. I love you till tin turns to silver. I love you till jade turns to gold. To as ever we carry are floating like feathers downstream. I love you till the river climbs the mountain. I love you till fish rule the land, till the mirror can see our reflection, and the bells of goodbye never sound. Singer-songwriter Jan Allen heeft een nieuwe single gemaakt onder de titel Joanna. En dat zong je ook vorige week bij uh, Maar Hij zong nog een ander liedje wat ik heb laten horen. Last Orders, Jan Ellen. dus. Spijkers met koppen. Er zijn nog twee uitzendingen te gaan dit seizoen. Volgende week zaterdag dan zal er een optreden zijn van Tim Knol. En aanstaande zaterdag een optreden van Daniel Lohuus. Spijkers met koppen elke zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2. Kijk naar boven naar de sterren. En het valt hem op dat het eerst weer klaar is. Wem het slimste weer had. Hij begint het te herkennen. Maar de redens, dat blijft gissen. Het is nog niet rotsvast. Maar wem het slimste weer had. Van liggen hoge in een grote bogen van nu de modder naar de hemel. En dan weer terug en nee. Van liggen naar hoger in een grote bogen. Van nu de modder naar de hemel. En dan weer terug en nee, Ooit zat hij op een bankje, ver van huis, maar op de heide ontspoort qua hoe het hoort. Toekomst bijna knakt. Maar een rode ballon dreef hoopvol voorbij. Hij lachte aan die scène en had het slimste weer haat. Van lege ogen in een grote bogen. Van de modder naar de hemel en naar weer terug en nee van liggen naar hoger in een grote bogen. Vanuit de madden naar de hemel en dan weer terug en op nee. Alles komt omlaag, dat is de natuur. Maar voor naar boven komt er kracht bij kiepen. En hij dat maar hebben, een beetje is al wat. Waar dan hij het slimste weer haalt. Van naar hoge in een grote bogen. Van de modder naar de hemel en dan weer terug en op nee. Van naar ogen in een grote bogen. Van de modder naar de hemel en dan weer terug en op nee. Van de modder naar de hemel dan weer terug eh, en op nee. En dan weer terug eh, en op nee. En dan weer terug eh, en op nee.